Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds drukker bij de voedselbank. Sinds januari klopten daar al 6000 gezinnen extra aan. En dat zijn niet alleen mensen die weinig verdienen. Ook bij gezinnen met een modaal inkomen hakt de hoge energierekening er flink in. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat als de vaste lasten gelijk blijven, de kosten van levensonderhoud stijgen, dat dan langzaam maar zeker aan het eind van de maand je eh, elke keer een groter tekort zult gaan krijgen. Als ze ook geen spaarrekening hebben om op terug te vallen... kunnen ze de boodschap in de supermarkt niet meer betalen. Op een woonwagenkamp in Eindhoven is een man neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vlak na de steekpartij kon de politie al iemand oppakken. Agenten doen nog onderzoek bij de woonwagens. Er heeft vannacht niemand in een tent hoeven slapen in Ter Apel. Bij dat asielzoekersaanmeldcentrum had het Rode Kruis tenten neergezet... omdat er een groot tekort is aan opvangplekken. Maar vannacht was er volgens het Rode Kruis voor iedereen een slaapplek. Hier is corona alweer een beetje uit ons hoofd verdwenen. Maar in Noord-Korea gaat het er anders aan toe. Dat land meldt nu voor het allereerst een coronageval. Een sterk verhaal, denkt correspondent Sjoerd en Daas. En dat het nu naar buiten komt, is niet zomaar, denkt hij. Het feit dat men er nu zo over communiceert in de staatsmedia, daaruit zou je in ieder geval wel kunnen afleiden. Ik denk één, dat ehm, ehm, ze willen dat het hele land snapt dat dit uiterst serieus is. Eh, maar twee, tegelijkertijd misschien ook wel een signaal naar de buitenwereld van jongens, we kunnen wel wat extra hulp gebruiken. kun je denken aan het leveren van extra eten bijvoorbeeld. Leider Kim Jong-un heeft inmiddels ook de nationale noodtoestand uitgeroepen. Zijn hele land zit voorlopig in lockdown. Het weer zonnig, 17 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 45 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nog wel kwijt op de A7 en overrichting Zaanstad.